Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De problemen op het spoor bij Utrecht zijn opgelost. Zaterdag reden er de hele dag minder treinen naar Arnhem en Den Bosch... door een kapotte bovenleiding bij Lunette. Die was vrijdag gebroken, waarna er een trein tegenaan reed. De ruim 800 inzittenden van die trein moesten overstappen naar een andere trein. Sinds gisteravond rijden de treinen weer volgens de normale dienstregeling, zegt NS... Een patiënt van het Flevo ziekenhuis in Almere is besmet met schurft. Het gaat om een zeer besmettelijke vorm van de huidaandoening. De patiënt is geïsoleerd en wordt apart verpleegd. Er zijn vooralsnog geen andere besmettingen vastgesteld, meldt het ziekenhuis. Patiënten en medewerkers die in contact zijn geweest met de besmette patiënt worden geïnformeerd... onder meer over een preventieve behandeling. Ruimtestation ISS heeft nieuwe bemanningsleden. Afgelopen avond is een team van vier astronauten aangekomen. Zij zullen acht maanden blijven om onder meer onderzoek te doen naar bacteriën en microben. Het team vervangt de astronauten die vorige maand vervroegd terugkeerden vanwege een medisch probleem. Na dag 8 van de Olympische Winterspelen staat Nederland op een gedeelde zevende plaats in de medaillespiegel. Shorttracker Jens van het Woud won gisteren zijn tweede gouden medaille. Langebaanschaatser Jenning de Bo won opnieuw zilver. In totaal heeft Nederland tot nu toe negen medailles behaald op de winterspelen. Het weer helder en droog met lokaal temperaturen van ongeveer 6 graden onder nul.